Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat Nederland niet gaat. Maar minister Hoekstra vindt het om andere redenen toch belangrijk dat het kabinet erbij is in Qatar, zegt verslaggever Lars Geerts. We zullen moeten accepteren dat we het niet eens zijn met Qatar, maar dat komt ons beter uit omdat Qatar nu eenmaal vloeibaar gas bijvoorbeeld levert, de belangrijkste exporteur daarvoor is, ons geholpen heeft en nog steeds helpt om mensen uit Afghanistan weg te krijgen die daar weg moeten. En dus zegt Hoekstra, dat komt ons gewoon beter uit om dan wel iemand af te vaardigen, want anders dan komt die relatie in gevaar. Het is nog niet bekend welke Nederlandse ministers er naar Qatar gaan. In Ecuador is een vliegtuig in een woonwijk neergestort. Van de drie passagiers in het vliegtuig zijn er twee omgekomen. In de woonwijk zijn geen bewoners of huizen geraakt. Wel brak er een flinke brand uit. Er moet binnen een dag een nieuwe opvangplek worden gevonden voor 275 kinderen in Ter Apel. Ze zijn zonder ouders naar Nederland gevlucht en in Ter Apel terechtgekomen. Die opvangplek is te vol en dus vindt de rechter dat de overheid supersnel ergens anders bedjes moet regelen. Maar de staatssecretaris zegt dat dat niet in één dag gaat lukken. En een Iraanse klimster die een paar dagen werd vermist is terug in Iran. Afgelopen weekend deed ze in het buitenland mee aan een toernooi... met haar haar in een staart zonder hoofddoek. En dat is streng verboden voor Iraanse vrouwen. Daarna leek ze van de aardbodem verdwenen... en dus waren mensen bang dat haar iets was aangedaan. Maar ze is dus terug in Iran. Toen ze om half vier s'nachts uit het vliegtuig stapte... werd ze opgewacht door een grote groep mensen die voor haar kwamen juichen. Volgens onze correspondent zag ze er verslagen uit. We zien dat ze bij aankomst eh, een zwarte honkbalpet eh, op heeft. Want ook de Iraanse staats Televisie staat haar op te wachten. Want die willen haar interviewen. En je ziet echt dat haar uitstraling in één klap eh, verandert. Want eh, de vurige Rekabi die we eerder zagen lijkt eh, even te zijn verdwenen. Ja, of ze onder druk moest verklaren, dat weten we niet. Het weer, het wordt een zonnige en droge middag bij gaat op 15. ZFM, verkeersupdate.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 Afgewisseld met diverse vaste items, maar natuurlijk ook met lekkere muziek. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of via Ziggo kanaal 40. En via internet op www.zfm-live.nl mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. zijn vandaag begonnen met Angel Eyes van ABBA... en Cliff Richard met We Don't Talk Anymore. En ik ga door met André van Duin. Hij is iets kwijt, wat ik niet meer nodig heb. Mijn kammetje. Ah, goedenavond. Ik zit met een uh, nogal groot probleem. Mijn kommetje, mijn kommetje kommetje is zoek. Mijn kommetje, mijn kommetje, mijn kommetje is zoek. Mijn kommetje, mijn kommetje, mijn kommetje is zoek. Mijn kommetje, mijn kommetje, mijn kommetje is zoek. Mijn kommetje, mijn kommetje, mijn kommetje is zoek. Oh, gezellig. Mijn kommetje, mijn kommetje, mijn kommetje Fijn dat u meezoekt. Mijn kommetje, mijn kommetje is zoek. Mijn kommetje, mijn kommetje, mijn kommetje is zoek. Wat heb ik toch een pech? Mijn kommetje is weg. Mijn kommetje, mijn kommetje, mijn kommetje is zoek. Mijn kommetje, mijn kommetje, mijn kommetje. Zo'n gezellig liedje eigenlijk, hè? Zullen we eens doen dat je het met je neus dicht zingt? Met je neus dicht. Mijn kommetje, mijn kommetje, mijn kommetje, mijn kommetje is zoek. Mijn kommetje, mijn kommetje. Ik weet niet waar hij is, maar wel dat ik er is. Ik kom met je, we kom met je, we kom met je, gezellig jongens. We kom met je, we kom met je, we kom met je, in zoek. We kom met je, we kom. Hé, hey, hey jongens, ik weet nog een leuke. Maak allemaal je lippen nat en dan met je vingers. Moeilijk. Zeg eens, die zon misschien? Bekomen ze gezien, jongens, even stoppen. Hou even vast, hè. We houden langzaam gaan we verder en zachtjes, hè, voor de buur, jongens. komt hij hoor. Eh, kommetje, mijn je, mijn kommetje je, zoek. Mijn kommetje, mijn kommetje, mijn kommetje is zoek. Mijn kommetje, mijn kommetje, mijn kommetje is zoek. Mijn kommetje, mijn kommetje, mijn kommetje is zoek. Mijn kommetje, mijn kommetje is zoek. sorry, mijn kommetje. Zo is dat. Mijn kommetje, mijn kommetje, mijn kommetje is zoek. Mijn kommetje, mijn kommetje, mijn kommetje is zoek. Ik voel me net een nor. Mijn haar zit door de war. Mijn kammetje, mijn kammetje. Mijn haal ik al de buren, jongens. Mijn haal hoor. Mijn kammetje, mijn hand door de vloer. Mijn kammetje, mijn kammetje. Zo is het, mijn kammetje, mijn kammetje, mijn kammetje. Ik zoek mijn kammetje, mijn kammetje, mijn kammetje. Ik zoek mijn kammetje, mijn kammetje, mijn kammetje is zo hallig. Mijn kammetje, mijn kammetje. Heeft u met dit herfstweer ook zo zin om weg te dromen bij een prachtig klassiek pianoconcert? Kom dan genieten bij het pianoconcert van Leon de Groot. De kosten zijn 2,50, inclusief koffie. Inschrijven kan je via telefoonnummer 02 357 40330.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 U zult kennismaken met verhalen uit China, Egypte en Griekse mythologie. Het kost 10 euro, Je kan alleen maar pinnen, met koffie of thee. Zondag 23 oktober van 2 tot 4 uur. De locatie Pluspunt Zandvoort Noord. Ik ga door met Barbara Dixon. Stop in de Name of Love. instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Bill Justice, geboren als William Evert Justice in 1926... was een Amerikaanse saxofonist, orkestleider, songwriter, arrangeur en muziekproducent. Hij leerde trompet en saxofoon spelen en trad al tijdens zijn studietijd samen op met jazzbands en bij dansevenementen. In Memphis ontmoette hij Sam Phillips, de eigenaar van Sun Records. Deze stelde Justice te werk als arrangeur, die onder andere meewerkte bij de producties van platen van Johnny Cash, Jerry Lee Lewis. In 1957 formeerde Justice een eigen orkest waarbij hij de tenorsaxofoon speelde... en waarbij daarnaast twee gitaristen, een bassist, een pianist en een drummer betrokken waren. In 1957 werd het orkest in de Sun Studios de eerste single Rouchy and the Midnight Man geproduceerd. Hier is het orkest van Bill Justice met Raunchy. go. I know the years are showing. Look at this life, I still don't know where it's going. I don't know much, but I know I love you. And that may be all I need to know they've never seen what matters. Look at these dreams, so big and so better. I don't know much, but I know I love you. And that may be all I need to know. lifted, still left and said, so much I've never broken through. look at this man So blessed with inspiration Look at this soul Still searching for salvation I don't know much en volgens Jan Smit met Als de morgen is gekomen. En Linda Ronset met Don't know how much. Poëzie lezen. 28 oktober en 16 december. Tijd 2 uur tot half 4. In de grote zaal van de Blauwe Tram. De kosten zijn 2,50. Inclusief koffie, thee en wat lekkers. Meer informatie of aanmelden via de mail l.oudendijk.nl plus.zandvoort.nl of bel met 06 33 80 32 79. 33 80 32 79. En de volgende is de Everly Brothers met Bird Dog. Johnny a joker, he's a bird, a very funny joker. a dog. He's joking, ain't so funny. What a dog. Johnny is a joker that's a trying to steal my baby. He's a bird dog. Johnny sings a love song like a bird. Sings the sweetest love song you ever heard. But when he sings to my gal, what a howl. To me, he's just a wolf dog on the prowl. Johnny dog. He even made the teacher let him sit next to my baby. He's a bird dog. hebben landen een ambassadeur in elk land? Nee. Nederland bijvoorbeeld heeft ongeveer 140 diplomatieke posten in de wereld... terwijl er in totaal bijna 200 landen zijn. Of Nederland een ambassadeur opent in een land... is een politieke afweging op basis van politieke en of economische signalen. Laat het ministerie van Buitenlandse Zaken daarover per mail weten. In de praktijk heeft Nederland in elk groot land een ambassadeur of consulaat. Ambassadeurs zijn vooral voor het onderhoud van diplomatieke betrekkingen, terwijl consulaten de eigen bevolking in den vreemde ondersteunen. In landen zonder veel Nederlandse belangen bestrijkt de vertegenwoordiging vaak meerdere landen. 25 landen zoals Noord-Korea, Mongolië en de minuscule eilandenstaat Nauru hebben geen enkele Nederlandse vertegenwoordiging. someone was waiting out there And each volunteer had to live with his fear As they joined in a silent prayer Carry us before. As they gallantly fought, every one of them thought of loved ones back on the shore. Then a flicker of light, and they knew they were right. There she was on the crest of a wave. She's an old fishing boat and she's barely afloat. Please God, there are souls we can save carry gathered in pairs at the foot of the stairs to wait for the radio call. And just before dawn, when all hope was gone, came a hush and a faraway sound. 'Twas a coxswain, he roared, all survivors on board, thank God, and we're home. answer I'll please. Como, geboren in 1912 en overleden in 2001, was een Amerikaanse zanger. Van zijn platen werden in totaal meer dan 60 miljoen exemplaren verkocht. Hoewel hij altijd graag zong, was zijn grootste wens om kapper te worden. Na het behalen van zijn middelbare schooldiploma opende hij een kapsalon. In 1933 trouwde hij met zijn jeugdliefde Rosella Belline. Como ging in 1933 zingen bij de band van Freddy Carlone in Ohio. Drie jaar later werkte hij bij het Ted Williams Orkest... waarmee hij ook voor het eerst platen opnam. Toen Weems in 1942 zijn band ophief... ging Como naar een andere platenmaatschappij... waarbij hij gedurende enkele jaren zonder veel succes bleef opnemen. Rond deze tijd had de voormalige kapper besloten terug te keren naar Karnburg zijn familie en zijn kapsalon. Juist toen hij op het punt stond zijn zangcarrière definitief aan te geven... haalden twee producers van NBC hem over voor de NBC Superclip te gaan optreden. Hierna oogste hij meer en meer succes in theaters en nachtclubs. In 1943 tekende hij een exclusief contract bij RCA Fixor... en bleef bijna 50 jaar bij het bedrijf. Hier is Perry Perico met Mandoline in the Moonlight. in Venice in a gondola beneath the skies of blue. And yet it seems we're there, Signorina, when I'm close to you. Cause I hear mandolins in the moonlight, mandolins in the moonlight. See what magic you start a song of Italy sings in perfect tune with the strings of my heart. We won't be tossing coins in the fountain down in Rome tonight. And yet my dreams come true, Signorina, when you hold me tight. Cause I hear mandolins in the moonlight dancing the moonlight. See what magic you start. A song of Italy sings in perfect tune with the strings of my heart. you, Senorita, and that goes for me. Cause I hear mandolins in the moonlight, mandolins in the moonlight.